omdat oprichter en chef Jonny Boer in april dit jaar overleed. En vaak is dat het moment dat een restaurant een ster verliest. Maar niet voor de libreien dus. Jonny Boers vrouw en zakenpartner Therese reageerde vol emotie. We hebben met z'n allen echt geschild, gejankt, alles gedaan. ook alles gedaan om toch alles voor die drie sterren gedaan. Omdat ik weet dat Johnny dat gewoon wil. En hij heeft... Eh, ja. ja. Ja, het is, gewoon heel mooi. De Libraïe heeft al sinds 2004 drie sterren. Dat is heel knap, want er zijn heel weinig toprestaurants die dat hoogste aantal sterren haalden. De overleden Johnny Boer kreeg trouwens ook nog een prijs, namelijk de Mentor Chef Award. De winnaars van de Nobelprijs voor Geneeskunde zijn bekendgemaakt. Hij gaat naar... Mary Branco, Fred Ramstel en Shimon Sakaguchi. De drie wetenschappers krijgen de prijs voor hun baanbrekende onderzoek naar auto-immuunziekten. Dat zijn ziekten waarbij het afweersysteem van je lichaam zo hard werkt dat het ook goede cellen aanvalt. En je dus eigenlijk ziek wordt door je eigen lichaam. Zoals bij diabetes type 1, MS of artritis. Door het werk van de wetenschappers snappen we beter hoe het immuunsysteem werkt en hoe je de ziektes kunt afremmen. Dat zou in de toekomst een nieuwe en effectievere behandeling kunnen opleveren. De Nobelprijzen worden op 10 december uitgereikt. En Ajax-directeur Alex Alex Kroes krijgt een adviseur die hem gaat helpen bij het transferbeleid. Binnen Ajax wordt gezegd dat Kroes spelers goed kan verkopen... maar geen selectie zou kunnen opbouwen, zegt mijn sportcollega Jan Kees van der Kun. Een selectie die in balans is en eh, die eh, in ieder geval ervoor kan zorgen... dat er eh, in de top van de eredivisie meegespeeld kan worden... en niet finaal afgaat in de Champions League natuurlijk. Nou, dat is Kroes niet gelukt en daarom is het idee dus dat er iemand bij gaat komen... die ook de juiste aankopen gaat doen. En wie die adviseur bij Ajax gaat worden, is nog niet bekend.